Ik heb mijn uiterste best gedaan, maar we zijn er nog niet. Ik hoop wel dat het snel weer beter gaat. Want het is al maanden een chaos op Schiphol en Benschop krijgt steeds meer kritiek. Door een tekort aan beveiligers en bagageshowers staan reizigers steeds in lange rijen en soms missen ze zelfs hun vlucht. Duizenden oud-studenten in Brabant moeten hun diploma checken. Het ROC Curio heeft een deel van de diploma's en cijferlijsten op het verkeerde papier geprint. En daardoor missen bijvoorbeeld watermerken en unieke nummers, waardoor je weet dat je een geldig papiertje in handen hebt. Studenten kunnen hun diploma controleren en eventueel omruilen als dat nodig is. Voor de begrafenis van Queen Elizabeth zijn ongeveer 2000 uitnodigingen de deur uitgegaan. Een hoop koningen, presidenten, premiers en andere hoge pieven komen maandag de laatste eer bewijzen aan de Britse koningin. Zo zijn koning Willem-Alexander en Maxima er ook bij. Britten kunnen de komende dagen nog afscheid nemen van Queen Elizabeth in Westminster Hall. En je miljardenbedrijf niet verkopen of naar de beurs brengen, maar weggeven aan een goed doel. Dat doet de oprichter van het kledingmerk Patagonia. Die heeft een speciaal fonds opgezet... waardoor winst in de toekomst naar de strijd tegen klimaatverandering gaat. Deze journalist van de correspondent weet meer over de man. Hij heeft bijvoorbeeld ook clean climbing. Eh, dat is een hele beweging op dit moment eh, is hij begonnen. Dat houdt eigenlijk in dat je met klimmen zo, zo schoon mogelijk klimt. Dus geen eh, littekens of, of rommel achterlaat in, de, in de berg, in de rotsen. En vanuit daar is hij eigenlijk begonnen met gewoon met wat t-shirts verkopen aan vrienden. T-shirts die hij ergens in een winkel had gevonden en die hij wel mooi vond. Ja, daar groeide dus een bedrijf uit. De kinderen van de oprichter blijven in dienst van Patagonia trouwens. Maar de familie ontvangt in de toekomst dus geen geen winst meer van het bedrijf.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 Yeah. say Ooh, Pacific Palace. tell me that I'm crazy, lost my mind. It doesn't really matter what they call me. Cause people call me crazy all the time. They make me And Charlie doesn't worry in the morning. There's nothing really ever on his mind just out to get me.